Gert met het NOS De Amsterdamse korpschef Pauw heeft zijn vakantie afgebroken... vanwege de moord woensdag op advocaat Dirk Wiersum. Vandaag praat hij met de rechercheurs die de zaak onderzoeken. Bovendien kan hij nu aanwezig zijn bij overleg met burgemeester Halsema... en de hoofdofficier van Justitie. Wie Wiersum heeft vermoord is nog onduidelijk. De dader is nog niet gevonden. Dirk Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B... in de zaak tegen crimineel Ridouan Taghi. Bij verzekeraar Allianz zijn de gegevens van zeker 260.000 klanten gestolen. Het gaat onder meer om persoonsgevoelige informatie van reisverzekeringen, fietsverzekeringen en pechhulp. Hoe de dieven toegang kregen tot de kluis waar de gegevens in lagen weet de verzekeraar niet. Allianz heeft aangifte gedaan en een melding bij de autoriteit persoonsgegevens. De Amerikaanse wapenfabrikant Colt stopt voorlopig met de productie van geweren voor particulieren, waaronder het populaire semi-automatische wapen AR-15. Of de maatregel iets te maken heeft met het debat over vuurwapens wil Colt niet zeggen. De AR-15 werd onder meer gebruikt bij de aanslag op een synagoge in Californië... en bij de terreuraanslag in Christchurch, Nieuw-Zeeland. De islamitische basisscholen in Rotterdam werken niet langer met de omstreden voorlichtingsboekjes. In het gebruikte lesmateriaal staat onder meer dat meisjes en jongens elkaar niet mogen aankijken... en dat Allah homoseksualiteit verafschuwt. De islamitische basisscholen in Rotterdam gaan de boeken herzien... in nauwe samenwerking met onder meer het COC. De grens van de nationale hypotheekgarantie stijgt per januari... van 290.000 naar 310.000 euro. Dat komt door de stijging van de huizenprijzen. De organisatie noemt de stijging van het bedrag vooral voor starters goed nieuws. Het weer op veel plaatsen zonnig, in het noorden op de Wadden bewolkt, overwegend droog. Het wordt 17 tot 20 graden, morgen 21 tot 25 graden. Zondag nog iets warmer. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en er kan een bijvallen.